Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten moeten van het kabinet nog eens 5600 asielzoekers opvangen. Het gaat om noodopvangplekken. De staatssecretaris heeft daarom gevraagd in een overleg met de gemeente. De hele asielprocedure loopt nu vast... omdat er voor veel mensen die in ons land mogen blijven... vaak geen woning is en mensen die niet mogen blijven vertrekken niet snel genoeg. Verslaggever Wilke Boom. Allebei die groepen blijven dus in de opvang zitten... waardoor er geen nieuwe plaatsen vrijkomen voor nieuwe asielzoekers. Nou, en er komen de laatste tijd juist heel veel nieuwe asielzoekers. Ja, en dat alles bij elkaar leidt ertoe dat het bij aanmeldcentrum eh, Ter Apel extreem druk is. Ze kunnen het daar niet aan en geregeld slapen daar honderden mensen op straat buiten. Gemeenten zeggen dat het kabinet vooral ook beter na moet denken... hoe het asielbeleid ook voor langere tijd verbeterd kan worden. Donald Trump is boos op de FBI. Agenten hebben een huiszoeking gedaan in een villa van de oud-president in Florida. Mogelijk zochten ze naar vertrouwelijke documenten die Trump zou hebben meegenomen uit het Witte Huis. Dat zegt correspondent Marieke de Vries. In de wet staat inderdaad ook dat ja, al die documenten moeten dus naar de nationale archieven. Maar in het wetboek van strafrecht staat ook dat voor het vernietigen van officiële documenten ook drie jaar gevangenisstraf eh, gegeven kan worden. En wie veroordeeld wordt, die kan zich nooit nooit meer verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. Trump zegt dat de FBI ook zijn kluis heeft doorzocht. Hij noemt het onderzoek onterecht en een heksenjacht. En vanavond komt het erop aan voor PSV. De ploeg moet winnen van AS Monaco om kans te blijven maken op een plekje in de Champions League. Vorige week werd het in Monaco 1-1. Dus verslaggever Tom van het Hek durft er nog geen geld op in te zetten wie het gaat redden. Er zit heel veel druk op die wedstrijd. En ik denk dat uiteindelijk degene die daar het beste mee kan omgaan, eh, dat die de winnaar wordt. PSV heeft het thuisvoordeel. De sfeer is erg goed in Eindhoven. En het zal toch vooral ook afhangen van mensen als Sangaré, Gakpo, Veerman. Of die eh, hun beste spel kunnen laten zien. Als ze dat kunnen met het thuisvoordeel... dan eh, maak ik er 52-48 voor PSV van. Maar het is eh, een wedstrijd met heel, heel klein verschil. PSV Monaco begint vanavond om half negen. Het weer nog, het is zonnig en op de meeste plaatsen flink warmer dan de afgelopen dagen. 23 graden aan zee tot 29 in Limburg vanmiddag. En morgen wordt het zelfs nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N246 Westgrafdijk-Beverwijk in beide richtingen dicht bij de Beatrixbrug vanwege technische problemen. Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal geen treinen door een wisselstoring. Dat duurt tot eind van de dag en rijden wel bussen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik zit constant in een tweestrijd. Die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt. Te weinig vingers aan de hand wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd. En toch te zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. danst tussen donker en licht. Achtergebleven mijn ogen dicht. Ik vlieg van gisteren naar morgen. En dan vergeet ik weer vandaag. Er ligt iets wonderlijks verborgen. Maar altijd weer onder die laag. Ik flap eruit waar ik aan denk. En wat ik voel ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt.